Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Koerdische Turkse media. Volgens de politieke partij van de Koerden wil PKK-leider Öcalan de gewapende strijd verruilen voor democratische politiek. Öcalan zit in de gevangenis. Hij heeft leden van de PKK gevraagd dit voorjaar bijeen te komen om te praten over het neerleggen van de wapens. In Friesland zijn twee huizen en een auto beklad met leuzen die zijn gericht tegen de PVV. Dat gebeurde bij kandidaat-statenleden in Hilgaard, Ternaard en in Pasens. PVV-leider Wilders heeft foto's van de bekladdingen via Twitter verspreid. Hij spreekt van een frontale aanval op de democratie. In Haarlem zijn bij een overval op een juwelier twee medewerkers gewond geraakt. Rond het middaguur kwamen drie mannen met een vuurwapen de winkel binnen. Er werd niet geschoten, maar er vond wel een worsteling plaats met het personeel. Of de overvallers iets hebben buitgemaakt op de juwelier in Haarlem is niet duidelijk. De drie mannen gingen er lopend vandoor. Wintersporters die vandaag de Franse skiorde willen bereiken... moeten rekening houden met enorme files. Een groot rotsblok op de doorgaande weg naar het skigebied Les Trois Vallées... heeft het wintersportverkeer rond de populaire dorpen totaal ontregeld. De Franse verkeersdienst adviseert automobilisten zelfs... om morgen pas naar het gebied te rijden... en voorlopig in of bij Grenoble, Lyon of Chambéry te blijven. De ANWB heeft het advies overgenomen. Titelverdediger Michel Mulder heeft bij de WK Sprint de tweede tijd geschaatst op de eerste 500 meter. De Olympisch kampioen eindigde achter de Rus Kulisnikov. De titelfavoriet reed een baanrecord. De Canadees Dubreuil werd derde. De Nederlandse vrouwen wisten op de 500 meter niet te overtuigen. Thijsje Oenema werd zesde, Margot Boer negende. Het weer vanuit het westen bewolking.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 Zo is na 4 uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je hoorde de CEO van ABC en Be Near Me. Het derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Eh, rond de klok van kwart over vier hebben we tijd weer voor het Pit Report. En eh, daar zeker weer nieuws vanuit de Formule 1. Verder hebben we ook nog eh, een update ten aanzien van de Volvo Ocean Race... want die is eh, zojuist eh, gefinished en de boten op één boot na zijn gefinished in Auckland, Nieuw-Zeeland. En daarover straks ook meer. En natuurlijk de vaste items om half vijf, het dier van de week... luistert naar de naam, het is een, een kat, die luistert naar de naam Granu... En eh, liefhebbers eh, eh, van het gedicht van de week van om kwart voor vijf. Welke het wordt is nog een verrassing, want we hebben er drie liggen. En we moeten nog even een keuze maken. En wellicht nog tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook het derde uur te luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Dus in het derde uur krijgen we in ieder geval te horen wie de boot gemist heeft. <laughs> en natuurlijk wanneer de eerste Formule 1 race weer gaat plaatsvinden... En de dier van de week en het gedicht van de dag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Hier is Prayer in Sea. zaterdagmiddag de Lilywood en de Prick en de Prayer in Sea. Zo dadelijk eh, krijg je het eh, Formule 1 nieuws te horen in de Pit Report bij CFM. Maar eerst even de voetjes van de vloer. De zon schijnt ook weer buiten, dus reden genoeg om vrolijk te zijn. Heb je dansschoenen aan, Albert-Jan? Ik wel. Oké, dat is goed. Jorden Earth, Wind Fire en Let Us Groove. Ja, zo meteen het uh, Pit Report en daarna een Russisch blokje. He? Speciaal voor een eh, persoon die... Uh, voor Frank, voor, Frank. voor Frank. Voor Frank, want die is jarig. Als jij het luisteren is. Frank, zo duidelijk een blokje voor jou. Maar eerst Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Met daarin onder meer het allerlaatste Formule 1 nieuws. Hier is collega Albert-Jan Vos. Via zet Manor op officiële Formule 1-lijst. De nieuwe, het, nieuwe raceteam Manor, een doorstart van Marussia... is een stap dichter bij de definitieve entree in de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA heeft de ploeg afgelopen vrijdag als tiende op de officiële deelnemerslijst gezet voor de Formule 1 seizoen 2015. Dat binnenkort in Australië begint. Caterham ontbreekt erop zoals verwacht. Menor dat de Brit Will Stevens als eerste coureur heeft gecontracteerd... moet nog wel de technische goedkeuring krijgen. Ook is het nog wachten op de benodigde superlicentie voor Stevens. Marussia ging vorig jaar failliet en kon de laatste drie wedstrijden niet meer rijden. Ook Caterham, waarvoor Stevens in Abu Dhabi de laatste race reed... ging ten onder door financiële problemen, maar kon geen geschikte overname kandidaat vinden. Lotus kiest voor vrouwelijke testcoureur. In navolging van Williams heeft ook het Formule 1-team van Lotus... een vrouwelijke testcoureur aangetrokken. De Britse renstal presenteerde afgelopen donderdag Carmen eh, Gorda als aanwinst. De 26-jarige Spaanse zal dit jaar diverse testsessies namens Lotus voor haar rekening nemen. Williams heeft met Suzy Wolf al een vrouw in dienst. De Schotse kwam afgelopen jaar twee keer in actie tijdens de vrije training, tijdens een vrije training in de Formule 1. Carmen is een unieke toevoeging aan ons team, aldus directeur Matthew Carter van Lotus. Ze zal voor een frisse blik zorgen waarvan wij kunnen profiteren. De Spaanse, die eerder actief was in het Europese Formule 3-kampioenschap en de GP3-series... sprak zelf van een droom die uitkomt. Bij Lotus zet ik een grote stap naar mijn doel, namelijk het rijden in de Formule 1. Romain Grosjean en Pastor Maldonado zijn de vaste coureurs van Lotus in de Formule 1. Garda is, de, is na Julian Palmer de tweede testrijder. Grand Prix Melbourne, haalbaar voor Alonso. Fernando Alonso gaat normaal gesproken over ruim twee weken gewoon van start... in de openingsrace van het Formule 1 seizoen in Melbourne. Alonso is helemaal gezond. De onderzoeken in het ziekenhuis hebben uitgewezen dat hij geen hersenschade heeft opgelopen. Wel is hij heel even bewusteloos geweest. Direct na de klap, al dus McLaren-baas Ron Dennis... aan de verzamelde autosportmedia in Barcelona. Hij kan zich de crash ook niet herinneren. Alonso, die afgelopen woensdag uit het ziekenhuis werd ontslagen... na zijn crash tijdens een testsessie... rijdt uit voorzorg niet tijdens de derde en laatste serie... van de vier officiële testdagen... die afgelopen donderdag zijn begonnen in Barcelona. De Deen Kevin Magnussen vervangt de 33-jarige Spanjaard. Verstappen, het motto kilometers maken. Max Verstappen stapt aanstaande zondag nog één keer in zijn bolide... voor testsessies op het circuit van Barcelona... voordat het Formule 1-circus naar Australië gaat... voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Zoveel mogelijk kilometers maken lichtte de jonge Formule 1-coureur van Toro Rosso de doelstelling toe. Proberen de wagen te verbeteren en onze kennis over het totale pakket te vergroten. Technische baas Phil Charles was ook tevreden over de verkregen informatie van de testronden vrij afgelopen vrijdag in Barcelona. We mogen blij zijn met wat we vandaag hebben bereikt. Ronden genoeg om van te leren en nuttige data voor het nieuwe aerodynamica. Tot zover. En als je maar maximaal rijdt, hè? Ja, ja. Nou, hier is hij dan, hè? speciaal eh, voor Frank. Als je luistert, van harte gefeliciteerd. Ook namens eerste, Uiteraard, <laughs> Elton John en eh, Nikita. En erachteraan eh, doen we nog eentje The Bullets en The Russian Spy and I. 18.04, dit is Zalvert op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. In the guitar, is it cold? In your little corner of the world You could roll around the globe And never find a warmer soul to know eyes on fire.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 Je als eerste Nikita van Elton John, gevolgd door de Russian Spy and I. Dat waren de Bullets. En nog even een autosportberichtje en dan zometeen nog een plaatje voor Frankie. En wat voor berichtje? Kijk, sport moet, gestreden worden op het circuit en, eh, en niet achter groene tafels. Maar vorig jaar eh, was dat wel het geval eh, tijdens de Renault Clio Cup Benelux. Belgische autosportcollege beslist. Bleke mode toch Clio kampioen 2014. Er leek namelijk geen einde te komen aan de soap rondom de Renault Clio Cup Benelux. Na de laatste race in oktober vorig jaar mocht Sebastian Blekemolen de bloemen en de bekers ophalen. Alleen diende mede-titelkandidaat Niels Langeveld na afloop van de race een protest in. Langeveld, rijder uit het Zandvoortse Certainly-team van Dylan Koster... vond dat het vullen van de koelvloeistof in de laatste race niet mocht. Hij kreeg gelijk en, en Blekemolen mocht niet in beroep. Dat laatste was frustrerend, maar ineens was er ook de zaak Niels Kool... die met een andere soort benzine reed. Dit mengsel was eh, volgens de reglementen niet toegestaan. Alleen pikte Kool de uitspraak niet eh, en ging daartegen in beroep. Dat gebeurde bij de Belgische Autosportcollege... dat de Clio Cup Benelux organiseert. Deze wijze heren gaven Kool gelijk omdat er op het circuit eh, van ons... zowel euro 98 als euro 95 uit de pompen kwam. Hoewel er verkeerde brandstof in de wagen van Kool zat... vergaten de controleurs dat de pomp dus twee soorten brandstoffen gaven... en dat werd niet meegenomen, maar in het beroep dat Kool aantekende wel. De hele gang van zaken is absurd. Amateurisme ten top, aldus Blekenmolen op het nieuws. Voor wat betreft de plannen rondom het nieuwe seizoen wist Blekenmolen het antwoord wel. Het blijft nou eenmaal een hartstikke leuke klasse, was zijn antwoord. Waarmee hij natuurlijk aangeeft dat hij ook dit jaar gewoon aan de start verschijnt van de Clio Cup. Oké, dus toch uiteindelijk een eh, uitspraak over deze zaak. Nog eentje voor eh, Frankie en dan gaan we naar het dier van de week. We zijn nog een half uur bij je met het programma Zandvoort op zaterdag bij CFM. En je hoorde de ziel van Sister Sledge, dat was Frankie. Het is twee minuten over half vijf, we gaan hem gewoon doen. Het dier van de week. Granu is een ontzettend lieve poes. Ze is gek op aandacht en knuffelen. Ze zoekt een rustig huis zonder andere katten of kleine kinderen... en met een tuin, zodat ze lekker naar buiten kan om van het zonnetje te genieten. Granu heeft een medisch probleem gehad, dat eosinofiel granuloomcomplex ja. heet. Ja, ja. Een ziekte waarbij de kat onder andere blaasjes krijgt en die erg jeuken. Gelukkig gaat het nu met haar een, een, stuk beter. En heeft ze geen rare plekken meer. Ze is nu echt toe aan een eigen gouden mandje. Kunt u haar dat mandje geven? Kom dan snel eens langs om met haar kennis te maken. Ze, en als u haar ziet, ik weet zeker dat u voor haar valt. En eh, Granu verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland... Keeselstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. En geopend van 11 uur morgens tot 4 uur middags op maandag tot en met zaterdag. Of kijk ook even op www.dierenthuiskermeland.nl.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 En van die plaat eh, gaan we over naar de Volvo Ocean Race. Want hoe is het met de eh, team Brunel? Not the best. Not the best? Not the best, joh. Oh jee. Want eh, Spanje heeft de vierde etappe gewonnen. Het Spaanse team Mapfre heeft de vierde etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. Vanmorgen, Nederlandse tijd, kwamen ze als eerste in Auckland aan in Nieuw-Zeeland. Vlak voor hun directe concurrenten Abu Dhabi Racing en team Dongfeng. De winst is een enorme opsteker voor het team van de Spanjaarden dat nog niet op het podium van de etappenwinnaars is beland tijdens deze Volvo Ocean Race. Schip, schipper Xabi Fernandez is verantwoordelijk voor de winst. Hij nam op het roer op de, deze boot vanaf het begin van de derde etappe over... van de bekende zeiler Iker Martinez... die vanwege geplande trainingsafspraken voor de Olympische Spelen in Rio moest afstappen. De vierde etappe is een enorme teleurstelling geworden voor team Brunel van Bouwenbekking. Ze, ze verloren snel na de start van de vierde etappe de aansluiting met de kopgroep. Na een tactische meesterzet blanden ze echter uiteindelijk toch op de eerste plek... waarna ze hun koppositie in de doldrums weer verloren... en in de achterhoede belanden als gevolg van eh, ja, geen wind, kan ik wel zeggen. En als we dan nu naar de algemene stand gaan kijken... Eh, na, deze race van, uh, na de zeilrace van Sanja naar Auckland eh, wordt de lijst aangevoerd door team Muffle dus, Mapple dus de, Spa de Spanjaarden staan aan de leiding... gevolgd door Abu Dhabi Ocean Racing. Eh, team Brunel is van de tweede plaats gezakt naar de voorlaatste plaats. Ze staan momenteel op de vijfde plaats. En last but not least, de damesboot die staat op de zesde plek. En zoals de zeilers onder u weten is, het eh, team Vestas is op een gegeven moment op een, eh, een rif beland met hun boot. Dus de boot is stuk. En ze zullen later eh, weer aansluiten als de boot is gerepareerd. En wanneer gaan ze weer van start? Ze gaan op 14 maart gaat de zaak weer van start in Auckland... met een importrace gevolgd door de vertrek naar Itajaí. En dat is een, duidelijke, <laughs> de, een van de langste routes en dit is meer dan 6700 Nordic Miles. Dus we hebben nu even rust en 14 maart gaat het hele circus weer van start. Wij houden nu op de hoogte. Ja, nu het eh, wat minder gaat met team Brunel... blijf je het wel gewoon fanatiek volgen, Albert-Jan? Eh? Moet je wel berekenen. Ja, dat ja, wel, dat, wel, dat wel. Nou, ze hebben in ieder geval op dit moment de boot gemist, om het zo maar te zeggen. I iets wat, ja. Zometeen het gedicht van de dag, maar eerst deze. is jou eh, gedraaid voor een trouwe luisteraar van eh, ons programma. Albert Jan hebben we het over Maya. Leuk dat je weer luistert en niet in slaap vallen daar op de bank. Je de ziel van Wamek en Wamek, dat was de Teardrops. Daarmee is het tijd geworden voor het gedicht van de dag. En het is weer zo'n mooi gedicht. Het gedicht heet Girls. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. When you say she's looking good, she acts if it's understood. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they say that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, was weer mooi, het gedicht van de dag bij CFM. Je hoort het gedicht Girls. En erachteraan draai ik dan eh, normaal gesproken een eh, beetje toepasselijke plaats. Nou heb ik er eh, twee klaarstaan. Ga je gaan. En ik ben er nog steeds niet uit, net als wij net met het gedicht van de dag...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 You're the Queen en Radio Gaga. Inderdaad, het ene laatste plaatje wat betreft Zandvoort op zaterdag. Maar niet getreurd. Nee, morgen gaan we gewoon weer door. Tussen 2 en 5 Zandvoort op. Zondag. Heel goed, erop. Nou, wederom drie, eh, drie uur live vanaf de Tolweg 10A morgenmiddag. En eh, natuurlijk eh, volgen we dan ook de eredivisie met de kraker van de dag. Ja, die begint om kwart voor vijf. Om hè? kwart dus, voor vijf? ja, kwartier <laughs> niet meenemen. PSV ontvangt thuis. Ja, Ajax. Oh jee. Ja, nou. wij hebben een weddenschap lopen. Hè? Altijd. Vertel we niet op de radio dat ik zeg dat PSV gaat winnen. Ja, ja, nou, Ajax. Ajax is uit zo sterk de laatste tijd. Dat is waar, beter dan in de arena. <laughs> Daar is niet zoveel voor nodig. <laughs> Goed, maar eh, dat okay. gaan we morgenmiddag natuurlijk daarnaast ook nog de evenementenagenda. Het actuele nieuws in en rondom Zandvoort. Dus genoeg reden om ook morgenmiddag wederom af te stemmen op eh, ZFM.